Herman Vriend met het NOS-journaal. In het bos bij Radio Kootwijk in de gemeente Grote Heidebrand. Korpsen uit de hele regio zijn opgeroepen om te helpen bij het bestrijden van het vuur. Hoe groot de brand is, kon de brandweer nog niet inschatten. Bij alle kiezers is er weinig draagvlak voor een verhoging van de BTW en een verhoging van de eigen bijdrage voor de ziektekostenverzekering. Dat blijkt uit een peiling van Maurice de Hond. De ondervraagden zien meer in ingrepen in lonen, uitkeringen en het ontslagrecht. Ook bij de PVV is daar een ruime meerderheid voor. Nog geen 20% van de CDA's verzet zich tegen bezuinigingen op ontwikkelingshulp. Prominente christendemocraten hebben zich de afgelopen dagen juist kritisch uitgelaten over het beperken van hulp aan ontwikkelingslanden. VVD, CDA en PvdA onderhandelen in het Katshuis over een nieuw pakket bezuinigingen dat nodig is om het begrotingstekort naar beneden te brengen lengte en de duur van de files is in het eerste kwartaal van dit jaar met 30% gedaald in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. Volgens de ANWB is de file druk op de Nederlandse snelwegen daarmee op het laagste niveau gekomen sinds 2006. De ANWB denkt dat de daling wordt veroorzaakt door het gunstige weer, de economische crisis en verbeterde wegen. In Vlaardingen is een 44-jarig man uit Litouwen aangehouden voor de dood van een Roemeense vrachtwagenchauffeur. Het lichaam van de 35-jarige Roemeen werd vannacht gevonden op het industrieterrein van de Koningin haven. Verschillende vrachtwagenchauffeurs hadden de verdachte eerder in de nacht met het slachtoffer gezien. Het weer, vanmiddag is het op veel plaatsen bewolkt. In het zuiden schijnt af en toe de zon.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 Remember Winger, I digress, I confess Except cologne cause it's poison We can travel to Spain where the rain falls mainly on the plane. Sounds insane cause it is We can laugh, we can sing Have ten kids and give them everything Hold out getting in it.